4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De tweede man van Forum voor Democratie, Henk Otte... levert in een interview met NRC kritiek op partijleider Thierry Baudet. Volgens Otte moet Baudet andere volksvertegenwoordigers... meer bij de partij betrekken. Otte is medeoprichter van Forum voor Democratie... en is vanaf volgende maand fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Volgens hem is Forum niet meer alleen de partij van Baudet en Theo Hiddema... Op de avond van de provinciale verkiezingen had Baudet het succes meer moeten delen, zegt Otte in NRC. De democraten in het Amerikaanse congres willen alsnog het volledige Rusland-rapport van speciaal aanklager Robert Mueller kunnen inzien. Donderdag publiceerde minister Barr van Justitie een versie waarin veel passages waren weggelakt. Onder meer vanwege privacy, staatsveiligheid en lopende rechtszaken. Barr heeft de congresleden een minder geredigeerde versie beloofd. Maar de democraten vinden dat onacceptabel. Ze willen alles kunnen lezen, naar eigen zeggen om hun grondwettelijke taak te kunnen uitvoeren. Paus Franciscus heeft samen met tienduizenden andere katholieken bij het Colosseum in Rome de kruisweg gevolgd. Met de processie op Goede Vrijdag wordt de kruisigingsdood van Jezus Christus herdacht. Tijdens zijn slotgebed hekelde Franciscus de onverschilligheid en het egoïsme van mensen. Hij bekritiseerde onder meer de uitsluiting van migranten... en hij herdacht de vele mensen die tijdens hun overtocht op de Middellandse Zee zijn omgekomen. Ook stond de paus stil bij kinderen die in hun onschuld verwond zijn. Een verwijzing naar het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Herakles heeft een belangrijke stap gezet op weg naar plaatsing voor de play-offs. De Almeloers versloegen thuis Herenveen met 2-1 en staan daardoor in elk geval één dag op de vijfde plaats. FC Utrecht kan die positie de komende dag weer heroveren. Het weer, het is helder, minima vannacht tussen 6 en 9 graden. Het paasweekend verloopt zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Are you sure you want to do this? Yes. Beginning now. Memory deleted. We've made something revolutionary here. Trust me. It's ready. Yeah, I just. Come on, say it. Well, but that's the thing. It's, say it. I, it's ready.